We staan knijterstrak in ons trainingspak. Wij willen hakken en flippen en doorgaan de hele nacht. Wij zijn niet moe, we gaan maar te zijn. Een supergevoel, ik flip en ik hak.